Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. Dit is Radio 501. Donderslag! Donderslag! Donderslag op donderdag! Hey, heldere hemel! Een nieuw uur met Rogier van Biesveld op 501. Dit is de tweede uur van Donderslag. Eh, Nogmaals hartelijk welkom. Ook voor de luisteraars die nu net hebben ingeschakeld, hartelijk welkom. We hebben het eerste uur afgesloten met de plaat voor Joop van deze week. En straks komt de donderdisc van vandaag langs. En niet alleen de donderdisc, Rob Ricard is er straks om half bier ook aan de telefoon. Met zijn uh, platenkeuze, die gaat hij toelichten. Ook is er weer een eh, recept ingestuurd. lekker voor de kokkerelles onder ons. Dus even luisteren om kwart voor bier. De laatste plaat van het uur is een onbekende plaat die ik even in de spotlight ga zetten. Nou, en dan heb ik nu alles verklapt. Dan moet ik alleen nog verklappen wat ik als eerste plaat van het uur heb gedraaid. En dat was van, eh, van Carol King en dat heette Smack Water Jack. En dan kan ik eh, nu verklappen dat we gaan luisteren naar Van Morrison, Bright Side of the Road. Some don't know why. It's all Radio 501. Daverende donderdag. De donderdisc is vandaag tot middernacht Stick Around van Julian Lennon. De donderdisc. was de donderdisc van vandaag. Een tijdje terug live opgenomen op het podium tijdens de Arwin en Tobit Show. Dit zijn de singer-songwriters Chris James en Laurens Rij. Zij zongen die avond Rainbow. the one who leads my mind. Yeah. Rainbow shine, rainbow shine, your little light on me. Rainbow, rainbow shining, rainbow, why don't you leave my life? Rainbow, rainbow shining. Rainbow, why don't you leave my life long ago and far away? In your light, your light will stay. Moonshine, moonshine bright, cause you're the one who leads my life. Yeah. Rainbow shine rainbow shine a little light on me. Shine your little light on me. Rainbow, rainbow shining. Rainbow, why won't you leave my life? Rainbow, rainbow hiding. Rainbow, why won't you leave my life? Long ago and far away your light will shine. Moonshine, moonshine bright, cause you're the one who leads my life. Yeah. Rainbow shine, rainbow shine, your little light on me. Robert Cray is ook een singer-songwriter. So Many Women, So Little Time van het album Bad Influence. Dat werd uitgebracht in 1986. Waar blijft de tijd? Well, somebody called me and gave me the word. And I'm going to tell you people just what I heard. I'm going to tell you for free and it won't cost a dime. There's so many women, so little time. sound can help sometimes. 501 is Radio 501. This is the right time. Once in a lifetime. De koers nog een keer, nu met het nummer The Right Time. We zijn weg naar bieruur. Het is tien voor half bier. The time. 2009 bracht Don Farden het nummer I'm Alive uit. Nu in 2011 is het opnieuw uitgebracht als de Marcus Rain Mix. I'm Alive. aan het begin eh, van dit uur hebben we haar al gehoord. Carol King, nu van haar I Feel the Earth Move. wekelijkse platenkeuze van Rob Rika. Nou, uh, tweede uur. Eh, we zijn het laatste stukje bezig eh, van de daverende donderdag, donderslag van deze week. En natuurlijk hebben we dan om half bier, want op mijn klok staat half bier. Dan hebben we natuurlijk Rob Ricard aan de telefoon. En ik hoor hem al op zijn keyboard kloppen op de achterkant. Ja, ik ben... Nou, je zit wel op de bovenkant van je keyboard, maar op de achtergrond bedoel ik. Ik ben de upload aan het opstarten. Oh, nou, dan moet je snel zijn, want anders heb, ik hem niet op tijd hier in mijn database. ja, ik doe het ook heel snel. Ja, oké, want ik moet er wel eh, zo kunnen starten namelijk. Vertel. Eh, nee, ja, eh, jij had dus een, een, vrouw uitgekozen die country rock, blues, folk, singer-songwriter, geboren in 1953, zei je. Ehm, ja, ehm, ik zit even te denken wie dat zou kunnen zijn. Heb jij nog een klein tipje dat ik dat ik hem misschien wel kan raden? Ja, het is een vrouw, een vrouw had ik toch al gezegd? Ja, het is een vrouw. Aha. Ja. Eh, ze heeft ontiegelijk veel LP's gemaakt. Ontiegelijk veel LP's. Ja. Ja. Hmm. En dat zegt je nog steeds niks. Nee. Heeft ze wel eens eh, met iemand een eh, duet gezongen? Nou, ze heeft met de halve wereld een duet gezongen volgens mij. De halve wereld? Nou, er staat echt een lijst van hier tot overmorgen. Weet je wie, wie ze met onder, onder andere wel eens een gastoptreden verzorgd heeft? Nee. Met Bob Dylan. Oh? Maar dat is geen clue. Maar ook met Hank Williams. En dat is wel een clue. <clears throat> ook met Hank Williams. Ehm, nee, daar speelde weer eh, een, naam omhoog, Maar die, eh, die is al in de 70, dus die is het ook niet. Eh, we gaan een nummer draaien van mijn nieuwste LP uit 2011. 2011. Is ze eh, trouwens... Nee, dat is ook niet. Nee. Daar is het, eh, is te jong voor. Ik heb het ook wel naam. Nou, dat is weer een clue. Ik dacht, is, is getrouwd geweest met Graham Nash, maar en, uh, daar is het te jong voor. Ze is ook getrouwd geweest, maar ik weet even niet met wie. Maar je dat is weer een clue, te jong. Want ze wordt ook wel de vrouwelijke Neil Jong genoemd. Ze wordt ook wel de vrouwelijke Neil Jong genoemd ligt wel een beetje, dat de muziek ligt er erg dicht tegenaan. En eigenlijk dacht ik dat ik al lang een keer een, eh, een, nummer van de gedraaid had, maar tot mijn stomme verbazing heb ik dat in de logs niet terug kunnen vinden. Oh, nou. Dus ik ehm, denk dat we dan nu voor het eerst en heel misschien voor de tweede keer ja? gaan luisteren naar Lucinda Williams. Oh, Lucinda Williams, ja. ja, ja, ja. Nee, die is, uh, die is bekend die is, ja, als het goed is, want ik eh, even, ben helemaal erg online op het moment. Ja. Ja, transfer complete, dus je, je ziet hem nu binnenkomen. Oké. Of eh, sorry, je ziet haar nu binnenkomen. Ja, ik, ja, ik zie het hier, ja. Lucinda Williams, ja, eh, ja die, die ken ik wel, ja. ja, Daar heb ik ook wel het nodige van gehoord al. Ja, dat is, dat is echt leuke muziek hoor. En dit is een dubbelaar, hè? Wat bedoel je? wat zit je nou weer te... Een dubbel op. Oh, ik zet even de fles weg. Wat voor fles heb je nou weer? <laughs> de fles Berenburg. Oh, weer Bierenburg. of er is een kleine ramp gebeurd hier. Je krijgt er nog eens een, eh, maagverzuring van, nee. het spul. Ja, wat voor ramp? Ja, de, de plaatselijke Lidl, ja. waar ik vroeger altijd erg enthousiast over was, die verkocht tot voor kort Bietburger, maar daar zijn ze mee gestopt. Ja. Ja, dat is heel ernstig, want dat kunnen we dus nu niet meer krijgen hier. Ja. Vind je het ernstig? Ja, ja, want nu ben ik weer over op de Warsteiner. Ja, kijk, dat is weer een goed bericht. Maar ja, dat is wel een stuk duurder dan Bitburger. Het is trouwens ook net iets lekkerder. Het geldt niet zo heel veel. Wat is lekkerder? Bitburger? Nee, Warsteiner vind ik net iets lekkerder dan Bitburger. Ja. Dus eh, eh, de prijs ook meer dan waard. Um, dus Lucinda Williams. Eh, Lucinda Williams gaat eh, uh, even, een, ja, Nog even een vraagje. Hoe, hoe ben jij aan die plaat gekomen? In je circuit? Of, oh eh? nee, uit een ander circuit. Oh, ander circuit. En ik heb namelijk nog meerdere circuits. En eigenlijk totdat iemand tegen mij zei, daar moet je eens naar luisteren, want dat is de vrouwelijke Neil Jong. En volgens mij was het zelfs op de radio. Ja, dat ik het hoorde. Hè? Dat ik het hoorde. Ja, zoals laatst ook uh, op televisie. Omdat ehm, ze liet iets zien van Lucinda Williams op televisie omdat ze ge, ehm, gecoverd werd door een zangeres. Oh, oké. Ja, ik heb het zelf nooit op tv gezien hoor. En ik heb er al heel lang, nam nou, zeg ik, ik heb oh. er al ah. heel lang in de collectie zitten. Dus het verbaast me eigenlijk dat ik er nog niet eerder op gekomen op ben. Op YouTube eh, kan je wel filmpjes vinden hoor, van eh, Lucinda Williams. Dat voor de, voor de luisteraars ook even thuis. Hè, dat ze dus eventjes naar YouTube kunnen gaan om, om even precies te zien wie Lucinda, Lucinda Williams is. Ehm, ja, jij hebt dus een plaat gekozen. Een, nummer uit, eh, uit eh, het album van 2011. Ehm, ik zou zeggen, ga hem eh, aankondigen. Ik heb hier nu al de track klaarstaan. En dan gaan we luisteren naar Lucinda Williams. Zet hem even scherp. Ja, ik zet hem, hij staat al scherp, dus ga je gang. Nou, daar komt hij dan, hè? Lucinda Williams met het nummer Buttercup van de LP Blessed uit 2011. Oké, okay, bedankt. Ik zie je volgende week weer. Hoi. You about about the you you You did. Like climbing trees. look like a little kid with bruises on your knees. You will never cop to the damage that's been done. You will never stop, cause it's too much fun. to your dad. You want my forgiveness, and that I will give to you. But you got yourself into this mess. There's nothing I can do. Now you want somebody to be your buttercup. America. Dit is Radio 501. Is Radio 501. 501. De Dandy Warhols heb ik eh, nu voor jullie hier op de draaitafel liggen. Dit nummer eh, dat werd ooit bekend door een reclamespot. Als jullie nog weten welke reclamespot het is, eh, stuur dat dan eventjes naar Radio 501. En dat doe je dus even door een mailtje te sturen naar rogier.radio501.nl Dit is Bohemian Like You. deze plaat al eens eerder in het programma gedraaid. Eh, het is gemaakt met een knipoog naar Walk on the Wild Side van Lou Reed. En eh, ja, dat heb ik daarnet in het eerste uur gedraaid. Ik heb het over Popa Chubby, eh, New York City, 1977. I was a young man, about 17, when I went downtown. the scene. I took the 7 train all the way from Flushing. White hot tops and my heart a rushing. Went to the Baron number 315. A man looking at a magazine that said punk on the cover. Didn't even look up. So I went inside and my ears stood up. Standing over by the record machine was a drag queen looking like a drag king. I just looked and listened at that beautiful thing as she played the music that made the color girls sing. years that came and the years that passed, and I traveled around having a blast. Heard the Beastie Boys and the Bad Brains play 171 Avenue A, but there was so much drama in the NYC. It was hard being P.O. Papa Chubby. I got so tired of being used, but a white boy just gotta sing them blues. But that transition was the ignition, left me in a chronic condition, and it set this wild man on the loose when I heard about sipping that gin and juice, rolling down the street smoking indoor, sipping on gin and juice, laid back with my mind on my money and my money on my mind. Rolling down the street, smoking indoor, sipping on gin and juice. West Coast. I ain't never been one to boast. From Bed-Stuy to East LA, all them kids got something to say. Lou and Rachel, Snoop and Jay, BB King and Dr. Dre, making them hits like there ain't no chance. From the clubs New York to Paris, France, colored girls singing gin and juice. The music don't need no excuse. So P to the O to the P to the A. Papa Chubby in the house today singing. Lady back with my mind on my money and my money on my mind. Rolling down the streets, smoking in you know, sipping on gin and juice. Lady back with my mind on my money and my money on my mind. Rolling down the streets, smoking in you know, sipping on gin and juice. Lady back money Shay Dudley, Daisy Lee Parsons, Tough Jeff Saylor, Billy Crystal, it's Papa Chevy from the Bronx to Brooklyn, back home in Queens, to the Lower East Side. op Radio 501. Elke dag dan is het weer hetzelfde lied. Wat gaan we vanavond eten? Ik weet het niet. SpeciFone witlof, gestoofde brei, al gehakt met bloemkool, een sausje erbij. Elke dag dan is er weer die vraag. Hey mijn lieve schat wat gaan we nu eten? Wordt het patat of pizza Hawaii? Toen zeg het nou. Wat gaan we nu eten? Zou niet weten. Haché? Getverdelen. <laughs> Donderslag. <laughs> En natuurlijk weer vandaag de vraag, wat eten we vandaag? Ah, lekker hoor. Vandaag gaan we pesto carbonades met sperziebonen maken. Dit is een recept ingestuurd door Eddie Bakker uit Eindhoven. Het is een hoofdgerecht voor vier personen. Welke ingrediënten gaan we gebruiken? 600 gram sperziebonen, 300 gram spaghetti, 2 eetlepels olijfolie, 4 ribcarbonades, 1 ui gesnipperd, 2 eetlepels pesto alla genovese en een eh, bekertje crème fraîche van 125 ml. Dit gaan we als volgt bereiden. Verwijder de stelen aan zet en het puntje van de sperziebonen en kook de bonen in ruim water met zout in 6 minuten beetgaar. Kook ondertussen de spaghetti beetgaar in ruim water met zout volgens de aanwijzingen op de verpakking. Vrede de olie in een koekenpan. Bestrooi de carbonades met peper en zout en bak ze in 10 minuten goudbruin en gaar. Neem de carbonades uit de pan en houd ze warm op een bord onder aluminiumfolie. Fruit de ui in het bakvet van de carbonades. Voeg 75 ml water toe en roer de aanbaksels los. Roer de pesto en de crème fraîche erdoor en verwarm de saus nog 2 à 3 minuten op laag vuur. Breng op smaak met peper. Verdeel de spaghetti over vier borden. Serveer met de carbonades, de saus en de sperziebonen. Heb je zelf een lekker recept dat je wilt delen met de luisteraars? Stuur dit dan naar rogier.radio501.nl En wie weet zit jouw recept volgende week in de uitzending. Ik bedank Eddie Bakker voor het recept van vandaag.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 Of ze zouden daarmee een toetje moeten bedoelen. Ik bedoel dat dat dus ook al in de complete maaltijd is ingevuld. Radio 501. Is Radio 501. Zoekt u contact met Radio 501? Wij zijn bereikbaar via de website www.radio501.nl. Ook is Radio 501 te bereiken via Twitter. www.twitter.com slash radio 501. Radio 501 is ook te vinden op Hives radio501.hives.nl. En u kunt ons ook mailen. studioradio 501nl Mailen dus naar studioradio 501nl Je merkt het al, Radio 501 bereikbaar als je beste vriend. In 2002 begonnen vier ervaren rockers met het bundelen van hun muzikale skills. Al snel werden er naar eigen recept pittige rocksalades bereid met de ingrediënten van een grommende buizenbak en een gravende diepe bezem. Ondersteund door het nodige potten en pannengeweld en afgemaakt met een vocale rauwe saus. Ik heb het over Amp Salad, een Nederlandse band afkomstig uit Haarlem. Amp Salad, garant eh, voor een heerlijke portie eh, heavy rock met veel swing en groove maar ook schaarse zwoele momenten en soms een tikje alternatief. De Salad chefs eh, zijn Maarten van den Oever eh, zang, Jeroen van Loenen gitaar en zang, Ron Kreeft drums en soms zang, Zef Friesema bas en absoluut geen zang. En eh, dat allemaal bij elkaar maakt Amp Salad. Van hun nieuwste cd Hot Cuisine is dit Tears of Hate. donderslag. Op donderdag. Hey, heldere hemel. Donderslag. Yeah. Rogie, bedankt. Rogie, bedankt. Yeah. Opgelucht? Hè? Opgelucht? Ja. Een paar minuten te gaan en dan gaan we overschakelen van Studio 11 naar Studio de Koepoort. Het is bijna 4 uur en ook vandaag staat de klok alweer te schuimen. Donderslag duurt altijd tot 4 uur, maar deze Radio 501 Daverende Donderdag is er ook vandaag weer tot vannacht 12 uur. Oftewel 24 uur, middernacht, oftewel spookuur. Wil je Radio 501 programma's beluisteren op een tijdstip dat het jou uitkomt? Lekker luisteren op je mp3-speler, iPod, iPad, iPhone, PC of laptop? Dat kan. Ga naar mijn weblog rvd501.web-log.nl en klik op uitzending gemist in de linker kolom. Je krijgt dan een nieuw scherm voor je neus met erop de programma's die je kunt beluisteren of downloaden. Ik eh, ben ook deze week weer de hele week te bereiken op twee e-mailadressen. 501rvd.gmail.com en op rogier.radio501.nl Ik ben ook bereikbaar op Facebook, Hypes, Twitter eh, onder de naam RVD 501. Alles over Radio 501 kun je de hele week vinden op homepage www.radio501.nl. En ook Radio 501 kun je vinden op Facebook, Twitter en Hives. E-mail voor Radio 501 kun je sturen naar studio.radio501.nl. Dat waren de mededelingen. Ga ik nu weer even dankpraten. Theo Vriet, bedankt voor je blablablog. Rob Ricard, bedankt voor je platenkeuze. Mijn redactie bedankt en ook het Radio 501 team bedankt. En jullie allemaal bedankt voor het luisteren. Ik ga ervan uit dat jullie er volgende week weer allemaal bij zijn. Zelfde dag, zelfde tijd, zelfde zender, Radio 501. En dan nu weer de wekelijkse weekspreek van deze week. De trein is een vervoermiddel dat je brengt van een plek waar je niet bent naar een plek waar je niet heen wilt op een tijd dat je niet schikt. Tot de volgende week. Hey Rogier, Shanna hier. Dankjewel. Donderslag op donderdag. Helder hemel. Het was het overweldigend, hè? Ja, hartstikke leuk gewoon. Nou, eh. En ook uniek, gaaf en nou, onvergetelijk. Eh. Oh, leuk hè? Ja, bijzonder. Oké, zo'n zuinig. Dat is Hey! Geen spijt Just like me. Yesterday. Heren, heren, vlug! We beginnen aan de andere zijde. Godverdomme, we moeten de mensen wel denken.